Half zeven, Mariette Krol met het NOS Journaal. De politie in Roermond gaat ervan uit dat er bij een grote brand in het centrum asbest is vrijgekomen. De brand brak rond vier uur vannacht uit in een kringloopwinkel vlakbij het spoor. Daardoor ligt het treinverkeer in Roermond stil. Er is veel rook en omwonenden moeten deuren en ramen gesloten houden. De politie denkt dat de brand is aangestoken omdat getuigen mensen hebben zien wegrennen. Eind vorig jaar had Roermond ook al te kampen met asbest dat was vrijgekomen na een brand. Toen werd de binnenstad meerdere dagen afgesloten voor een grote schoonmaak. In de Haagse Schilderswijk was het vannacht opnieuw onrustig voor de derde nacht op rij. De politie heeft 16 railschoppers opgepakt die de straat op waren gegaan vanwege de dood van de Arobaan Mitch Henriquez. Op verschillende plekken werd brand gesticht en zijn vernielingen aangericht. De ME voerde charges uit, ook te paard, en zette een waterkanon in. Een neef van Henriquez heeft gezegd dat hij niet gelooft dat er sprake was van racisme. Volgens hem was een van de vijf agenten die Henriquez hardhandig arresteren zelf een Arubaan. De neef spreekt van zinloos geweld en is blij dat het OM zo snel met de voorlopige resultaten van het onderzoek is gekomen. In Utrecht is professor Bob Smalhout overleden. Hij was anesthesioloog en werd in 1972 in één klap beroemd... toen hij bij zijn aanstelling als hoogleraar betoogde dat er jaarlijks 200 mensen onnodig stierven... door fouten met de anesthesie. Door zijn bekendheid en kritische houding werd hij vaak gevraagd als getuige-expert bij medische klachten. Sinds de jaren 90 had hij een wekelijkse column in de Telegraaf... waarin hij veel maatschappelijke thema's besprak. De laatste stond vorige maand in de krant. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en zeer warme dag. Lokaal 36 graden. Later op de dag is er kans op onweer. Ook vrijdag en in het weekend wordt het erg warm, vooral op zaterdag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat 7 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A7 hoorn bij Afrit wormen 3 kilometer. A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 3 kilometer.